Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In een instelling voor gehandicapten in de Japanse stad Sagamihara bij Tokio... heeft een man met een mes zeker 15 mensen gedood en 20 verwond. De dader drong midden in de nacht de instelling binnen. Volgens Japanse media is de dader een voormalige werknemer van de instelling... en bekende hij zijn daden meteen. De 26-jarige man is gearresteerd. Zijn motief is onbekend. Wel is uitgesloten dat het iets met religie te maken heeft... zegt correspondent Kjeld Duits. In Servië, bij de grens met Hongarije, is een groep van 150 migranten in hongerstaking gegaan. Ze zeggen niet meer te eten totdat ze toegang krijgen tot Hongarije en de EU. Duizenden mensen bivakeren al maanden aan de Servische kant van de grens, die is afgesloten met een hek. De groep van 150 migranten, voornamelijk uit Afghanistan en Pakistan, drinkt alleen nog water. De Servische autoriteiten zeggen de situatie goed in de gaten te houden en in te grijpen als dat nodig is. In de Verenigde Staten heeft de top van de Democratische Partij in een officiële verklaring excuses aangeboden aan Bernie Sanders voor de opmerkingen in de gelekte e-mails van de partijtop. Uit de berichten blijkt dat hoge partijbestuurders Sanders zwart wilden maken om zo de kansen van Hillary Clinton te vergroten. In de verklaring zegt de partijtop dat de opmerkingen in de e-mails geen afspiegeling zijn van de waarde van de Democratische Partij. Ook onderstrepen de bestuurders hun beleid van onpartijdigheid tijdens het nominatieproces. De Turkse president Erdogan is een dictator die een mislukte staatsgreep aangrijpt om een coup te plegen, schrijft Fethullah Gulen in een ingezonden stuk in de New York Times. Gulen is de islamitische geestelijke die door de Turkse president wordt gezien als het brein achter de mislukte coup in Turkije. Gulen roept in het stuk de VS opnieuw op om hem niet uit te leveren. Hij schrijft dat er geen bewijs is dat hij betrokken is bij de staatsgreep en dat hij in Turkije geen eerlijk proces zal krijgen.